Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er zijn nieuwe verklaringen afgelegd over de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo. Zij werd vorig jaar gewurgd door twee broers uit Almelo met wie ze een relatie had. De broers zwegen altijd over het motief. Een van de broers heeft volgens RTV Oost bij de behandeling van het hoger beroep wel gesproken. Zijn oudere broer zou kwaad zijn geweest omdat Lotte een naaktfoto van hem had doorgestuurd. Vervolgens zou hij door het lint zijn gegaan en haar een sloot in hebben geduwd. Vluchtelingenwerk stelt de Nederlandse overheid voor een ultimatum om asielopvang goed te regelen. Voor 1 augustus moet die opvang aan de minimale eisen voldoen en anders stapt de hulporganisatie naar de rechter. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo hebben asielzoekers geen fatsoenlijk bed of sanitair omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. De crisis in de asielopvang is volgens de organisatie het gevolg van bestuurlijk onvermogen. De uitgaven in de zorg zijn vorig jaar opnieuw flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd er vooral meer uitgegeven aan het testen op en vaccineren tegen het coronavirus. Vorig jaar werd 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. 8,8 miljard euro meer dan in 2020. In dat jaar was de vaccinatiecampagne nog niet op gang gekomen. Per persoon werd er gemiddeld 7116 euro uitgegeven aan zorg. Twee mannen van 34 en 46 en een jongen van 16 die werden opgepakt bij een trekkersprotest in Heerenveen zijn vrijgelaten. Ze werden verdacht van poging tot doodslag, maar na nader onderzoek zegt het OM dat daar geen sprake meer van is. Ze blijven wel verdacht, maar het OM zegt niet waarvan. Het weer, er is veel bewolking vannacht met af en toe regen.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 We could be anything we want it to be. love it. FM 24 uur per dag. Hete zomerhits. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your alma say. Don't you worry. Don't you worry. this gon' be, oh, be okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, time to elevate. Hold up, wait. Tres, cuatro, cinco, seis. Take it to the top, top. this how we do it, baby, this is what we say It's the look at through your alma say Don't you worry Don't you worry in de zomer is jouw keuze ZFM.